11 uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. President Trump heeft sancties aangekondigd tegen Turkije vanwege de militaire inval in Syrië. De president wil onder andere de importtarieven op Turks staal opvoeren tot 50 procent. Ook wil hij niet meer verder onderhandelen over een handelsakkoord met Turkije. Trump zegt dat hij zeer bereid is om de Turkse economie te vernietigen als de Turkse leiders dit pad blijven volgen. De president kondigde ook aan dat een deel van de Amerikaanse troepen die uit Noordoost-Syrië worden gehaald, toch in het land blijven. Zij moeten in het zuiden van Syrië IS blijven bestrijden. Minister Schouten van Landbouw waarschuwt dat de stikstofuitspraak van de Raad van State toch nageleefd moet worden. Vandaag werden de stikstofregels in een aantal provincies onder druk van actievoerende boeren ingetrokken. In Groningen reden boze boeren vanmiddag met een trekker de deur van het provinciehuis kapot. Schouten zegt dat boeren het recht hebben om te demonstreren, maar dat ze zich wel aan de wet moeten houden. Tweede Kamerleden zeggen dat boeren met het geweld de kans lopen de sympathie voor hun acties te verliezen. De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Bulgarije en Engeland is ontsierd door racistische spreekkoren. De wedstrijd in Sofia werd in de eerste helft twee keer stilgelegd omdat Bulgaarse fans onder meer apengeluiden maakten. Na een kort overleg ging de wedstrijd weer verder. De Engelsen wonnen met 6-0 van Bulgarije. In een eerdere wedstrijd in de kwalificatie tegen Montenegro... hadden de Engelse spelers ook al te maken met racisme vanaf de tribunes. Oekraïne heeft zich vanavond gekwalificeerd voor het EK dankzij een 2-1 overwinning op Portugal. En Frankrijk speelde met 1-1 gelijk tegen Turkije.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 Want het is, het is goed voor ons mensen. Het is goed voor de dieren, het is goed voor het klimaat. Volgens mij vergeten we dat wel eens. Kijk, het is heel eenvoudig. Doe allemaal het licht uit en kom naar een van de nou wel honderden activiteiten eh, in het donker tijdens die Nacht van de Nacht.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 hard for me to find a way out of this storm. Follows me above my head and on. go. I need you to show me, I need you to. Please tell me something that I don't know. sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun. Well, sometimes I go out by myself in a be in a mood when you wine you wine so good. Yeah. Then she ball out, oh lad. She grab on me thing like, oh lad. And then I give she the thing like, oh lad. I mash up the place and you know you whining good. She ball out, oh lad. Just give me some time now, oh lad. She want me to down the wine now, oh But you some thing that you come with.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 She ball out. Hold on. Just some time now. Hold on, she want me stop down the wine now. Hold on, but you something feeling good. I know. And she ball, hola, hola, hola, hola. done. This girl prettier than a rainbow, smile brighter than daylight.